In het AOW-debat in de Kamer leverde de oppositie scherpe kritiek. SP, PVV, Partij voor de Dieren en Verdonk willen dat de AOW-leeftijd 65 blijft. VVD, GroenLinks, D66 en SGP vinden dat het kabinet te laat ingrijpt en het plan te ingewikkeld maakt. De verkiezingen in de Palestijnse gebieden in januari worden waarschijnlijk uitgesteld. De Palestijnse kiescommissie heeft dat voorgesteld en president Abbas neemt dat naar verwachting over. Belangrijke reden voor het uitstel is de tegenwerking van Hamas. De beweging wil niet meewerken aan verkiezingen in de Gazastrook waar Hamas de macht heeft. Verder is het volgens de kiescommissie beter om Fatah en Hamas eerst met elkaar te verzoenen en pas dan verkiezingen te houden. Een echtpaar uit Spijkenisse heeft 250.000 euro opgestreken door fraude met de bijstandsuitkering. De man en vrouw kregen de uitkering sinds 1983, maar verzwegen dat ze eigenaar waren van een appartementencomplex in Turkije. Dat complex is 300.000 euro waard. De gemeente Spijkenisse hoopt ongeveer de helft van het fraudebedrag terug te kunnen halen. Mensen met onhandelbare huisdieren kunnen vanaf volgende week naar een speciale kliniek in Utrecht. Daar worden de honden, katten en vogels niet alleen op hun afwijkende gedrag onderzocht, maar ook medisch. Volgens de kliniek is een verstoorde communicatie tussen huisdier en baasje een van de meest voorkomende oorzaken van afwijkend gedrag. Mensen hebben de neiging afwijkend gedrag te bestraffen, maar dat maakt het alleen maar erger. De oude DSB-schaatsploeg van trainer Jacques Ory heeft drie nieuwe sponsors gepresenteerd. Het financiële detacheringsbedrijf Control wordt de hoofdsponsor voor 2,5 jaar. Het bedrijf Mats is co-sponsor voor dit seizoen en de skihut, een winkel in sportkleding, wordt de kledingsponsor. Het weer overwegend droog, maar lokaal valt nog een bui. Vannacht gaat het opnieuw regenen.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 Take all our time. time, time, time. I've still you 106.9 ZFN